uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. VVD'er Janine Hennis heeft afscheid genomen van de Tweede Kamer. De oud-minister van Defensie gaat aan de slag voor de VN in Irak. Ze gaat daar de VN-missie leiden. In haar afscheidsbrief zegt Hennis dat het verdedigen van onze vrijheid... een rode draad in haar carrière is geworden. Kamervoorzitter Ariep bedankte Hennis voor haar inzet... maar zei het jammer te vinden om opnieuw afscheid te moeten nemen... van een Kamerlid dat net was gekozen. Het aantal gevallen van CEO-fraude is flink toegenomen... blijkt uit cijfers van de fraudehelpdesk... die zijn opgevraagd door de NOS. E bij CEO-fraude doen criminelen zich via de mail voor... als hooggeplaatste personen binnen een bedrijf. Via mails proberen ze grote bedragen binnen te halen... bij de persoon die verantwoordelijk is voor de betalingen. Op die manier hebben criminelen dit jaar al ruim 2,5 miljoen euro verdiend. Twee jaar geleden was dat over een heel jaar nog maar 650.000 euro. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het instellen van een strafprocedure tegen Hongarije. Daarvoor was een tweederde meerderheid nodig en die werd gehaald. De stemming was naar aanleiding van een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Sargentini. Ze stelt daarin dat de Hongaarse regering de rechtsstaat en de democratie structureel bedreigt. De artikel 7-procedure die nu begint kan uiteindelijk betekenen dat Hongarije in de EU zijn stemrecht verliest. Bij een verkeerscontrole op de A2 ontdekte de politie gisteren... bijna 500 kilo cocaïne in een bestelbus. De bestuurder, een 30-jarige man uit Breda, is aangehouden. Volgens de politie heeft de kook een straatwaarde van ongeveer 19 miljoen euro. Tijdens de controle zagen agenten dat de laadruimte kleiner was... dan je op basis van de lengte van de bus zou verwachten. Uiteindelijk bleek er een dubbele wand in de bus te zitten... en daarachter lagen de pakketten cocaïne. Het weer nog bewolkt en af en toe regen of motregen.